Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Nederlandse dus uitgedeeld aan mensen die etenswaren verkochten op straat. In de meeste gevallen was het eten niet gekoeld. Zo verkocht iemand filet Amerikaan die een temperatuur had van maar liefst 20 graden. Mensen kunnen daar erg ziek van worden. Ook de eigenaar van een koelwagen met 500 kilo nasi kreeg een boete omdat de koeling niet aanstond. Ook deze etenswaren zijn vernietigd. De NVWA inspecteerde op Koninginnedag op 181 plekken, vooral in de grote steden. Ook gisteren waren er al controles. Toen kregen negen mensen een boete omdat ze alcohol vrochten aan kinderen onder de 16. Het CDA vindt dat Nederlandse bewindslieden niet naar EK-wedstrijden in Oekraïne moeten zolang er geen onafhankelijk onderzoek is naar de toestand in Oekraïnse gevangenissen. CDA-kamerlid Ormel wil dat minister Roosentaal op zo'n onderzoek aandringt. Ormel sluit zich aan bij de kritiek van andere Europese politici op de situatie van oud-premier Timoshenko, die een celstraf van zeven jaar uitzit. Ze zou in de gevangenis zijn mishandeld. Eerder vandaag zei de voorzitter van de Europese Commissie, Barroso, dat hij geen EK-wedstrijden in Oekraïne zal zoeken. Ook een topconferentie over twee weken in Jalta wordt door steeds meer Europese leiders gemeden. Vijf presidenten laten vanwege de kwestie Timoshenko verstek gaan. Er komt een centraal meldpunt waar ziekenhuizen alle multiresistente bacteriën moeten rapporteren, zoals MRSA en Klebsiella. Andere ziekenhuizen kunnen dan maatregelen nemen als ze een patiënt uit een besmet ziekenhuis opnemen. De kans op uitbraken van multiresistente bacteriën neemt de komende jaren flink toe. Dat komt doordat ziekenhuizen zich steeds meer specialiseren en patiënten dus vaker verschillende ziekenhuizen bezoeken. Het weer, vanavond en vannacht vanuit het zuiden buien, mogelijk met onweer, hagel en windstoten. Morgen bewolkt, kans op een bui en maar weinig zon.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 En wat voor een. Eh, de, het afgelopen nummer, dat eh, bleek al, eh, ja dat zet eigenlijk de toon voor vanavond. Maar we begonnen met uh, The Night Dead Dove, All Dixie Down, een nummer van de band. Omdat Helm afgelopen vrijdag op 71-jarige leeftijd is overleden. Helm was de drummer en zanger van de band. En de band is een hele tijd begeleidingsgroep van Bob Dylan geweest. Dus niks is mee. Daarna de changeling van de Doors. Goedenavond Patrick van Kessel en John Kraaikamp. Leuk dat jullie er zijn. Nou, dat moet nog maar blijken. Nou, ja, dat zou ik ook zeggen. het eerste nummer. slecht hier. Het eerste was perfect. Nou, dat wel. Maar van jullie. We kwamen binnen en er was helemaal niks te drinken. Ja hoor, water. Ik ga eventjes erbij pakken wat wij hebben afgesproken. Dat gaan we niet doen, want we gaan zo meteen naar drie andere nummers. <laughs> hey, hey, eh, leuk dat jullie zijn, mannen. Eh, jullie hebben samen die lijst opgesteld. Ik weet dat, eh, dat hij zijn stempel opgedrukt gedrukt heeft, John. een beetje, beetje moeilijk eigenlijk, hè? Ja, kijk, er stond Ronnie Tober op. Daar ben ik niet mee akkoord gegaan. <laughs> Wel uit die tijd over. Breng die rozen naar Sander. Ik denk, dat dat dat gaat. Gaan we niet doen. Gaan we niet doen. Het dingetje miste ik eigenlijk. Nou, dat heb ik, ik hebben we hebben erover nagedacht, maar... Ja, is dat van die tijd? Ja, zeker. Ja, ja, 72 was, eh, was Frankie was een hit met eh, Ga weg Leen, Of eh, weet ik veel. Was een hit? Ja, ja. echt. Die draaiden we toen in de Camel ah. Club. Long, long time ago. We zaten in een hele andere flow toen wij die <laughs> lijst samenstelden. Dus dat was niet, eh, daar zat geen dingetje bij. Ik, ik vind het, eh, ik vind er heel verpante dingen bij zitten. Met name eh, hele goede nummers uit hele goede albums die eigenlijk niet bekend zijn. De albums wel, maar die nummers niet. Ja, dat is omdat, ook omdat we denken van ja, we, willen niet een top 1000 maken van bij wijze van spreken van de betreden paarden. We wilden een beetje ook wel van goede artiesten, maar dan niet zo bekend nummer. Maar wat wij nou, dat is jullie behoorlijk gelukt. Ja absoluut. Eh, we gaan namelijk verder zo meteen met de pedals. Just a Pretty Song. Perfect natuurlijk. Ja. met het orgeltje. Ja. Heerlijk. Met z'n ja, drieën muziek maken. Wij kennen het helemaal niet, maar hij kwam ooit eens een keer een jaar of twee geleden met die pedals aan. Ja. En toen was het in één keer 30 eh, nummers ben ik eh, een hele grote gegooid. Alleen maar één nummer vind ik leuk. Weet je ik, heb ze één keer, ik heb ze één keer mogen zien ooit in de Blue Note op het uh, Stationsplein. Toen met, met, Van Lief van Lok georganiseerd, Motown. Mojo. Ja. was dat, ja. Oh, Super, sinds die tijd ben ik ja? een grote fan van En met name van de Hammondorgel, het okay. Eh, eindeloze instrument. Vervolgens Bos Keks. Ook niet de eerste de beste? Nee. Uh, eh, Lowdown, ja, vind ik even Het is gewoon eh, elke keer, als, als je dat hoort, ja, dat blijft goed. En als ik het op de radio hoor, gaat de radio hard. Ja, Simpel is dat. Ja. Dat is het, eh, ja, dat blijft, dat, dat vind ik wel belangrijk. Dat je denkt, ja, sommige nummers, dan denk je, ja, dat was toen en dat is, maar dat, dat kan de tand destijds niet doorstaan. Maar dit is... Maar jij hebt hetzelfde gevoel als ik heb. Jij bent in die tijd ook groot geworden. Ja. En die nummers blijven je bijstaan, want het zijn gewoon goede nummers. Ja, het is natuurlijk toch een belangrijke tijd geweest. Want het, ja, voor die tijd hadden, de, droegen ze petticoats en uh, was My Boy Lollipop. Ik bedoel, is toch in vrij korte tijd. En daar ben ik wel blij om dat eh, de muziek voor jongeren zo speciaal is geworden. En het is ja, de elektrische gitaar. Laten we wel... Dat was bij, bij in feite voorlopen van wat ze nu hebben natuurlijk. En dan als laatste van de drie ILO. Electric Light Rockets. Dat is in mijn dingen. Hij vindt het helemaal niks. Nee, hij vindt het niks. Hij vindt het heel slijmerige eh, kits. Nou, ik heb, ik heb alle albums, dus ik vind het gewoon hele goede muziek. Ja, symfonische rock, maar ik ben eh, dus meer van de eh, rock'n'roll, zou ik maar zeggen. Nou goed, dan nou doe jij straks je oren dicht, we gaan het wel draaien. Een beetje jazzy rock'n'roll. Laat me horen dan, dankjewel. Hm. it has got to make you sing That's it's got to be I know I can be wrong Cause it's just a pretty, just a pretty, just a pretty song I have this little tune playing around in my head It's got to catch on soon That's what our agent said just a pretty, just a pretty song. soon. That's what our agent said. I know that he's not wrong. Cause it's just a pretty, just a pretty, just a pretty song. just a pretty song. Yes, it's just a pretty, just a pretty, just a pretty song. Yes, it's just a pretty, just a pretty, just a pretty song. running around, hanging with the crowd, putting your business in the street, talking out loud, saying you're balling this and that, how much you spend. I swear she must believe it's all heaven sent.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 You gotta have a Jones for this, Jones for that. Running with the Joneses now just ain't west side no. You better get on back around to the sad side Evil Woman, Jeff Wayne. Van eh, ja, een heleboel uh, goede Britse bands gespeeld, goed geleerd. En eh, die maakt onder andere dit nummer Evil Woman. Goed, vervolgens en daar kijk ik even Patrick aan. All Along the Watchtower. Jimi Hendrix Experience. Ik moet nu heel serieus gaan worden. Ja, nou, moet, nou moet je serieus gaan. Ja. <laughs> Jawel, dat moet kunnen gewoon. Jimi Hendrix jij hebt dit ook gezongen. All Along the Watchtower is gewoon het nummer, vind ik. Jij hebt het ook gezongen. Ja, ja, ja. Bij elk optreden. Ja, het is gewoon een kikken nummer. Dus, ja dan was het wel een beetje amateuristisch natuurlijk. Maar... Wat wij <laughs> deden? natuurlijk. Ja, natuurlijk. Jimmy draaide <laughs> zich om in zijn graf. ja. En dan kijk ik nou naar John, Steely ja. Dan. Steely Dan, ja, dat is... Ik eh, vind, ik een supergroep eigenlijk. Ja, ik is mijn absolute favoriete groep. Als je dan ergens voor zou moeten kiezen, dan is Steely Dan, vind ik echt alles goed van. Er zijn misschien twee nummers die misschien ietsje minder zijn. Maar er zijn ook twee nummers die ietsje beter zijn. Nou, maar dit is goed. echt het hele oeuvre staat voor mij op nummer 1. Goed, wij draaien dan uh, eh, Petzel Logic. Niet zo bekend. Nee, uit vroeg werk. Maar ik geloof, als het goed is, is dit een live eh, versie die je straks gaat draaien. We, gaan, we gaan het dus straks volgen. Michael McDonald als uh, eh, gastzanger. Ja, oké. En dan uh, Blood, Sweat and symfonische rock, toch? Enigszins. Beetje ja. jazzy-achtig hadden we dit over. En, ja, dus toch, en dus toch wel van zijn kant. Dus, ja. ja dus hij, hij, kraakt het, hij kraakt het aan de ene kant af, ILO symfonisch. Is, is en de twee jaar later. Dan als bij, is. En als het zijn ja, ja, nee, dan, dan is het in één keer goed. we niet gaan zeggen. Dan is het in één keer goed. Pet dat bedoel ik. We gaan luisteren naar All Along the Watchtower, Pressure Logic en Spinning Wheel.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 Ehm, volgende drie nummers. Kashmir. Ja. het, we draaien drie nummers en dit is eigenlijk het minst bekende van de drie die we gaan draaien. Eh, ja, maar eh, ik vind het wel een van de betere nummers. Het is echt dat je denkt, ja, daar wil je, daar wil je bij zijn. Let's Led Zeppelin. Ja. ja. Kashmir. Prachtig zou best naartoe wel een keertje trouwens. Lijkt mij. Ja? Ja, lijkt me wel. Hele goede... Goed, we gaan naar het volgende. Vliegende tapijt. ja. <laughs> Eh, volgende twee nummers zijn wel heel erg bekend geworden. Year of the Cat natuurlijk, van L. Stewart. En White Rabbit van Jefferson Airplane. Dat was nog voor het Jefferson Airship werd natuurlijk. Ook ehm, begin 70 jaren. Heerlijk kun je, ja, weg, kun je bij wegvliegen eigenlijk. Hippie, hippie, oude hippies zijn we. Ja, ja. maar dit is toch ook leuk. ja, dus, eh, ja, ja. Dus, eh, Hier heeft de Cats is wat, wat, wat, van de recentere datum. Ja, is eh, Patrick's keuze is ook niet mijn keuze. Maar, <laughs> ja, dat zijn nou even net even de betere nummers. <laughs> het is, het, is nou, überhaupt het album, het, album zou je kunnen waarderen als een album in feite. Ja, het is, natuurlijk is het goed, anders correct. Ja. We gaan het gaan aan luisteren, want we hebben niet zoveel tijd meer. Laat me horen, Daan. Kashmir, hier of the Kids en White Rabbit. luisteraars, we moeten heel even eh, dit, eh, dit gaan uh, kort wieken. Want uh, Cashmere is een nummer dat uh, ruim 8,5 minuut duurt. En we willen graag nog al die andere muziek laten horen.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 We gaan in ieder geval nog eh, voor u spelen That Lady. Van de Isley Brothers. Isley Brothers, live uitvoeren. Ja. Wat hebben jullie ermee? Want jullie zitten bijna te kwijlen alle twee. Nou, toevallig was er op de zwarte lijst. en, en, we hadden eerst op de tv, waar hij was met mij visite. En we hadden echt lol, want eerst was er een special van Jimi Hendrix. En daarna kwam de zwarte lijst bijna alleen maar leuke muziek. En dan waren de IJslies en toen hebben we echt een lachstuip gehad. <laughs> hoe die eruit zag. Maar dat van genieten in zijn gouden glitterduivenpak. Het was... Ja, nee, het, het, was mooi, want die, die, die gozer die het zingt. En dat is de hoofdzanger, die gozer, weet je. Maar die hebt dan ook echt zo'n ontzettend mooie kop gewoon uit die tijd. Met, dat, met dat bekkie en dat, met ook die pruik op zo. En dan zie je op een gegeven moment die gozer die de tweede ah, stem... Afro haar hoor, was geen pruik hoor. Ja, maar het lijkt op een <laughs> pruik. Het op een pruik. nee, het is... Eh, maar dan die gast die daar, die daar die tweede stem doet. Die staat daar al met zijn 200 kilo. En een duifpak aan. En een of ander gewaad. In, dit is, hij is aan het koeren, zeg ik. Hij is aan het koeren. Maar eh, we hebben een lol gehad. Ja, ja. nou, vandaar dit nummer dan, eh, oké. Ja, en het is natuurlijk gewoon... Prachtig nummer, toch? Nou, het is ook... Het, swingen, het swingt de pan uit laten we daar nu eh, maar even gaan draaien. Want daarna moet ik afkondigen. Dan kunnen we nog één, misschien anderhalf nummer draaien. Yes. Maar dan hebben we het wel hierna over. We gaan luisteren naar uh, That Lady. En dus als het goed is een live versie van de Iceland Brothers. dit was in ieder geval uh, That Lady van de Isley Brothers. Het was een live registratie. Eh, we gaan afsluiten met eh, onze gasten Sean Kraaikamp en Patrick van Kessel. leuk, ik vond het leuk dat jullie er waren. We hebben lekker over muziek gebabbeld. jullie hebben mooie muziek meegenomen. Helaas wat langere nummers, daardoor kunnen we wat minder draaien. Maar eh, ik nodig jullie graag nog een keer uit en dan, eh, dan moet je specialiseren in een minuut eh, of 2,5 tot 3 per nummer. Dan kunnen we er een hoop draaien natuurlijk. Juist. Ja. Ah, goed heer, ik, ik was ontzettend verheugd dat jullie er waren. Vereerd ook. Nou, vereerd. Af en toe niet, maar dat geeft niet. <laughs> Je ik bedoel, Ja, dood, maar ja. Verkeersel zit erbij. Maar ik bedoel, het <laughs> is, het je echt helemaal toch Oh, Niet doen, niet doen. Goed, we gaan nog even luisteren naar een eh, nummer dat ze mee hebben genomen. Dat is van Al Green. Het is eh, Love and Happiness. Ehm, reference Al Green. We hebben hem eh, twee jaar geleden op uh, North sea Jazz Festival gezien. Erg geweldig, maar eh, dit is wel, toen was hij wel op zijn top. Hij ah, maar hij hoort eigenlijk niet op een jazzfestival thuis, in feite. Ja, maar goed. maar daar, daar kan je discussie over voeren. Ja. Toch? Na acht weken konden we weer de eerste borrel drinken. Oh, mag <laughs> Ja hoor, dat weet ik genoeg. We gaan eruit met Love and Happiness. Dank wel voor uw aandacht. Over twee weken zijn we weer live vanuit de studio aan het Gasthuisplein, Hoek, Kruisstraat. En dan hebben we weer een speciale gast voor u. Dank u wel voor uw aandacht. Graag tot ziens. Proost. Something that can make you do wrong, make you do right.